Het zijn stukjes omgesmolten goud waarvan de mannen volgens de politie niet kunnen zeggen of willen zeggen waar het vandaan komt. De waarde wordt geschat op 180.000 euro. De verdachten zijn een Hagenaar van 26 en een man van 33 uit Almere. Ze werden aangehouden tijdens een grensoverschrijdende controle op de A1. De twee worden verdacht van het witwassen van geld. De Pool, die in januari een vingertopje van een marechaussee afbeet, is veroordeeld tot 20 maanden cel. De dronken man veroorzaakte overlast op Schiphol. Toen leden van de marechaussee hem probeerden aan te houden, beet hij van een van hen het topje van zijn pink af. De officier van justitie had vier maanden meer geëist, maar de rechters vonden de lichtere straf van 20 maanden op zijn plaats, omdat de Pool verminderd toerekeningsvatbaar was. Een gevangene in België wordt voor de 24ste keer in drie jaar overgeplaatst. De cipiers van de gevangenis in Nijvel eisten zijn vertrek nadat hij twee bewaarders met een schaar had aangevallen. De gevangene staat bekend als lastig en agressief en heeft de bijnaam Farid de Fou, Farid de Gek. Er zit een straf van negen jaar uit voor een gijzeling. De cipiers willen dat de gevangene uiterlijk vrijdagmiddag uit Nijvel weg is. Als dat niet gebeurt gaan ze in staking. Het Griekse parlement heeft ingestemd met de liberalisering van de transportsector. Er is lang gedebatteerd over de overgangsperiode. Vrachtwagenchauffeurs eisen een periode van vijf jaar, maar het parlement ging akkoord met het regeringsvoorstel van drie jaar. Door het vrijgeven van de markt kunnen Griekse chauffeurs goedkoper aan een vergunning komen. Nu is er maar een beperkt aantal vergunningen waardoor ze erg duur zijn. Chauffeurs verkopen ze aan elkaar door, de opbrengst zien ze als hun pensioen. Het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst nog zonnig en zacht. Later op de dag van het westen bewolkt met onweersbuien.